Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon denkt dat de Schotten de brexit kunnen blokkeren. Ze gaat het Schotse parlement vragen om geen toestemming te geven... omdat het verlaten van de EU volgens haar nadelig is voor Schotland. Ze overlegt komende week met EU-functionarissen om te zien of zo'n blokkade mogelijk is. Verschillende deskundigen zeggen dat de Schotten de brexit helemaal niet kunnen tegenhouden. Mocht het wel lukken, dan begrijpt Sturgeon dat een Schots veto tot woedende reacties in Engeland zal leiden. Maar ze zegt dat de Schotten op hun beurt woedend zijn als ze tegen hun zin de EU moeten verlaten. In Amerika heeft een jongetje van zes per ongeluk zijn broertje van vier doodgeschoten. Ze waren aan het spelen met het vuurwapen van hun moeder. Het wapen ging af en het broertje werd geraakt in zijn hoofd. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis. De pas 22-jarige moeder is gearresteerd omdat ze haar kinderen in gevaar heeft gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de jongens bij het wapen konden komen. Zeker zeven bezoekers van een pretpark in Schotland zijn gewond geraakt toen een karretje op de achtbaan ontspoorde. Het karretje viel bovenop een attractie voor kinderen. Volgens de website van het pretpark bij Glasgow gaat de achtbaan 65 km per uur. De karretjes vielen zo'n 10 meter naar beneden. Op foto's van vlak na de ontsporing is te zien dat bezoekers mensen proberen te helpen die vastzitten. Hulpdiensten hebben het park ontruimd. Op het EK voetbal heeft Frankrijk in de achtste finales Ierland uitgeschakeld. Het werd in Lyon 2-1. De Ieren kwamen al in de tweede minuut op voorsprong dankzij een penalty en hielden daarna een tijdstand. Maar in de tweede helft maakten de Fransen hun favoriete rol alsnog waar. Ze scoorden twee keer en plaatsten zich daarmee voor de kwartfinale. Tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en IJsland. Het weer, vanavond opklaringen, de buien trekken weg. Morgen eerst veel bewolking met wat regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS.